2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat onderzoek doen naar machinisten van Arriva. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma aangekondigd. Aanleiding zijn de zorgen van vakbond VVMC. Die zegt dat Arriva onervaren uitzendkrachten inzet als machinist... die stations voorbijrijden, te vroeg of te laat remmen en te hard rijden... Arriva zelf zegt dat er niets mis is met de machinisten. Volgens de vervoerder voldoen ze allemaal aan het wettelijke opleidings- en ervaringsniveau. Gewapende groepen in Zuid-Soedan hebben 145 kindsoldaten vrijgelaten. Dat is het op één na grootste aantal dit jaar, zegt UNICEF. In het land zijn de afgelopen jaren al duizenden kinderen door opstandelingen geronseld om te vechten. Geschat wordt dat in Zuid-Soedan nog 16.000 kinderen worden vastgehouden. De kinderen die nu zijn vrijgelaten hebben hun wapens ingeleverd een gewone kleren gekregen en komen in een resocialisatieprogramma. België gaat zwartspaarders aanpakken die hebben toegegeven dat ze geld achterhielden. Volgens de Belastingdienst hebben ze zwart geld gratis wit gewassen. De Belgische krant De Tijd meldt dat het gaat om 36 miljard euro. Spaarders die spijt kregen konden gebruik maken van een speciale amnestieregeling. De Belastingdienst wil dat nu rechtzetten. Het aantal eerstejaarsstudenten op universiteiten is dit collegejaar gestegen. In totaal zijn 52.000 studenten begonnen met studeren, een stijging van 8 procent. Volgens de Vereniging van Universiteiten komt de toename doordat er meer middelbare scholieren van het VWO afkomen. En ook het aantal internationale studenten is flink gestegen. Vorig jaar daalde het aantal eerstejaarsstudenten juist nog. De invoering van het leenstelsel werd toen als verklaring genoemd. Maar volgens de Vereniging van Universiteiten was er sprake van een dipje. Het weer, wat zon, later meer bewolking en in het noorden nog een enkele bui.